Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Spaanse politie heeft de Nederlandse drugshandelaar opgepakt... die werkte voor het Colombiaanse Cali-kartel. Volgens de Spaanse politie is de Nederlander van Colombiaanse afkomst... en vertegenwoordigde hij het beruchte kartel in Europa. Hij wordt verdacht van het op grote schaal witwassen van geld... waaronder 6 miljoen euro aan cryptovaluta... Bij zijn arrestatie zijn onder andere drie auto's, dure horloges... 85.000 euro aan contant geld, creditcards, computers en telefoons in beslag genomen. Geert Wilders gaat aangifte doen vanwege een internetfilmpje... waarin er wordt geschoten op een portretfoto van hem. De video staat op de website Dumpert en Geen Stijl. Het filmpje is gemaakt door de Turkse Nederlander Said Ginar Die is volgens de Volkskrant al een keer veroordeeld wegens opruiing via een filmpje op Facebook. Waar het filmpje tegen Wilders is opgenomen is niet duidelijk. Mogelijk verblijft Jinar in Turkije. Politievakbond ACP eist maatregelen tegen Radicaal. Dat is de organisatie van de Amsterdamse politieke partij Bijeen. De organisatie is kritisch op de politie en liet zich op sociale media negatief uit over de eenmalige bonus van 300 euro voor agenten. Zo wordt er gesproken over extra cashen om je medemens te onderdrukken. De Amsterdamse politiechef Frank Pauw spreekt van een grove belediging. Hij noemt de berichten volledig misplaatst. De Amerikaanse voormalige president George W. Bush heeft Joe Biden gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. De republikein Bush zegt dat de democraat Biden een goede man is die Amerika zal verenigen... en dat de Amerikanen erop kunnen vertrouwen dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Hij zegt ook dat Trump het recht heeft om hertellingen aan te vragen en rechtszaken aan te spannen.